Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De laatste coronapatiënt in Nieuw-Zeeland is genezen verklaard, melden verschillende lokale media. Al 17 dagen op rij zijn er geen nieuwe besmettingen gemeld. Daarmee lijkt het virus helemaal uit het land verdwenen. De afgelopen maanden zijn in Nieuw-Zeeland ongeveer 1500 mensen besmet geweest met het virus. 22 zijn eraan overleden. Naar verwachting maakt premier Ardern later vandaag bekend dat alle strenge coronamaatregelen worden opgeheven. Alleen de grenzen blijven voorlopig nog dicht. Nederland zit in de diepste recessie in 100 jaar, schrijven economen van de Rabobank in hun kwartaalbericht. Ondanks alle steunpakketten vanwege de coronacrisis zal de economie volgens hen dit jaar met bijna 6% krimpen. De horeca wordt het zwaarst getroffen met een krimp van 41%. De werkloosheid zal dit jaar meer dan verdubbelen. Ongeveer 570.000 ouders krijgen een vergoeding van de overheid... omdat ze hun kinderen tijdens de coronacrisis niet naar de opvang konden brengen. Dat heeft het CBS berekend. Gemiddeld krijgen ze 500 euro terugbetaald. Maar het bedrag is sterk afhankelijk van hun inkomen... en het aantal kinderen dat ze in de opvang hebben. Door de uitbraak van het coronavirus waren de opvanglocaties twee maanden dicht. Alleen ouders met cruciale beroepen konden er nog gebruik van maken. Ook zij krijgen de eigen bijdrage die ze hebben betaald terug. Een melding over een corrupte motoragent is maanden op de plank blijven liggen. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek tegen het AD. De 44-jarige agent van de politie Midden-Nederland werd vorige maand opgepakt... omdat hij politieinformatie zou hebben verkocht aan criminelen. Een jaar geleden was er al een melding over hem binnengekomen... maar daar werd volgens het AD lange tijd niets mee gedaan.